Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In Den Haag is met de vermissing van een meisje uit Groesbeek twee mannen en een vrouw gearresteerd. Het zijn bekenden van het meisje. Vanwege de vermissing van de 14-jarige Vera de Vries werd aan het begin van de middag een Amber Alert uitgegeven. De twee mannen en een vrouw worden ervan verdacht dat ze Vera aan het ouderlijk gezag hebben onttrokken. De politie denkt dat Vera de Vries nog ergens in de buurt van Den Haag is. De Europese Commissie wil duidelijkheid over het plan van de gemeente Vaals om buitenlanders met een uitkering te weren. Deze week kondigde een wethouder aan dat de Limburgse plaats Polen en Roemenen zonder werk of geld terug naar huis wil sturen. Volgens de gemeente wordt Vaals, een dorp met nog geen 10.000 inwoners, te zwaar belast met zogenoemde uitkeringstoeristen. Volgens Brussel mogen burgers van de Europese Unie alleen worden uitgezet als ze een gevaar vormen voor de samenleving of het sociale stelsel te zwaar belasten. In totaal hebben 120 buitenlanders in faals een uitkering. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar het schietincident van vanochtend bij het vliegveld Eindhoven. Een man bedreigde voor de vertrekhal leden van de marechaussee met een mes. De marechaussee schoten meerdere keren. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport had geen last van het incident. Het Openbaar Ministerie in Noorwegen heeft twee psychiaters aangewezen die Anders Breivik gaan onderzoeken. Ze moeten bepalen of de dader van de aanslagen van vorige week toerekeningsvatbaar was. De verwachting is dat het psychiatrisch onderzoek begin november klaar is. Inmiddels zijn alle 76 doden van de aanslagen geïdentificeerd. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Alle namen worden om 6 uur vanavond openbaar gemaakt. Het weer, veel bewolking met in het noorden kans op wat regen, in het zuiden wat zon. Morgen overal wat regen en fris. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Knopend Diemen en Muiden 2 kilometer. En tussen Knopend Eemnes en Eembrugge 6 kilometer file. Dan de A10 ring Amsterdam-West tussen Geuzenveld en Knopend Koenplein 5. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knopend Rijnsweert en Afrit en Dolder 2 kilometer.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 Met nu de Euro Breakdown. Een hele goede middag luisteraars. Ehm, ik wil even voorstellen, ik ben Pascal van der Beek. Ehm, normaal gesproken zit eh, George van Dam hier met zijn radioprogramma The Euro Breakdown. Alleen dit keer gaan wij eventjes ehm, in een ander jasje steken. Want ja, de voorbereiding hoe George het allemaal doet, dat kan ik niet nadoen natuurlijk. Dat is echt puur voor zichzelf. Dus ik heb een andere eh, lijst, een countdownlijst. En dat is de Take 40 van Australië. Ehm, in Australië is het een eh, ja, vrij groot programma, heel erg bekend. Ehm, dus, eh, ja, dat moet heel eventjes meespieken. Eigenlijk weer eventjes. Ehm, die had ik dus niet daar gekleven. Helaas. het programma is over het algemeen vrij lang eh, aan de gang bij hun in Australië. En ja, vrij bekend wil ik zeggen over de hele continent al van onze... Dus ik hoop eh, dat het een leuke uitzending gaat worden. En voor mij blijft het afwachten wat het allemaal gaat worden. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Lady Gaga met eh, Judas. Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judah, Judas. never been afraid of the highest heights or afraid of flying. I have never been afraid of the wildest fights, not afraid of dying. But now I'm off this ride, cause she's scaring me, and I don't like where we're going. I need a new fun fact, cause she's scaring me, and I don't like where we're going know you're gonna miss me. I know you're gonna miss me. I guarantee you'll miss me. Cause you changed the way you kiss me. enough, I've been afraid of the wildest fights. Not Dit was Example met Change the Way You Kissed Me. Ik had aangegeven dat ik nog even wat mijn huiswerk zou verder nakijken over de informatie over de Australische Take 40. Um, ehm, ik heb hier inderdaad het uh, stukje vaststaan. Hun samenstelling door, eh, ehm, van deze lijst is door middel van radio, televisie en natuurlijk de verkoopcijfers van de plaatsen. Hierdoor heb je, hebben ze daar dus de eh, meest betrouwbare hitlijsten per week. Ze begonnen in 1984, want het programma werd op dat moment door hun legendarische Barry Bissell gepresenteerd. Dat heeft hij 20 jaar lang volgehouden. In 2004 heeft hij het programma overgedragen aan Andrew G. Achternaam staat dus verder niet aangegeven. Andrew die heeft deze dan ook weer voor een zes jaar lang eh, vastgehouden. En in januari 2010 heeft hij aan het Radio Team Kylie en Jackie O het programma af, eh, doorgegeven. En daardoor ja, bestaat hun programma nog steeds. Ehm, dus ze eh, tellen gemiddeld 1,2 miljoen luisteraars per week. En ja, daardoor is het het meest geluisterde eh, programma per week in Australië. En nou ja, ze geven aan dat het een thuisbasis is van de hits die ze momenteel hebben.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 Waarom met Price Tag? Alleen een akoestische versie. Maar het gaat natuurlijk over eh, geld, zoals jullie een beetje in het nummer kunnen horen. Mochten jullie niks te doen hebben dit weekend, dan heb ik voor jullie een, een DVD top 10, die jullie dus kunnen huren, waardoor je helaas geld kwijt bent. Ehm, op nummer 10 staat Vaster. Dit is een film uh, met Carla... Gugino, Dwayne Johnson en eh, Maggie Grace. En op nummer 9 staat... Ehm, no String Attached, een filmcomedie uit 2011 natuurlijk met Natalie Portman, Ashton Carter en Carrie Elvis. Op nummer 8, The Ride, een film van met Anthony Hopkins, Alicia Braga en Sharon Hinds. Op nummer 7 staat I Am Number 4, science fiction film uit, met uh, eh, Gianna Ergon, Kelvin Duran en uh, Charlotte Copley. Op nummer 6, London Boulevard, een misdaadfilm met Carrie Knightley, Corin Farrell en Ray Winstone. Op nummer 5 eh, staat The Next Three Days, een, nog een film, misdaadfilm met Russell Crowe, Elizabeth Banks en Michael Boyer. Op nummer 4, The Adjustment Bureau. Een romantische film met Matt Damon, Emily Bond en Daniel Day Kim. Op nummertje 3 staat The Tourist, een actiefilm met Johnny Depp, Angelina Jolie en Paul Bettany. Op nummer 2 staat The Black Swan, een dramafilm met Natalie Portman, Mila Kunis en eh, Vincent Castle. En op nummer 1 wat eigenlijk al lichtelijk een beetje verwacht is, is dat er Harry Potter met The Deadly Heroes Part 1 op staat. Met Emily Watson, Daniel Ruffel en Helene Bonham Carter. Dan gaan we nu luisteren naar Calvin Harris eh, met eh, Kelly en Beyond met Bounce. Bounce. verwijt me gewoon van eh, de uh, net. Zeg maar gewoon, Jos, je bent een eikel.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 dat is de naweeën van het liedje. Dit was dus Lady Gaga op nummer 33. Wij gaan nu eventjes naar een aftelling toe van deze lijst. Um, example, die hoorden jullie als allereerste met Change This Way You Kiss Me. Die staat op nummer 40. Op nummer 39, Neon Trees met Animal. De akoestische versie daarvan. Dan hebben we op 38, een Sneaky Sound System met We Love. Op 37, de Foo Fighters met Walk. Op 36 staat Rihanna met California King Bad. 35 gaan we naartoe. Dat is Calvin Harris featuring Kelly met Bounce. Jesse J featuring B.O.B. op Price Tag. Daarvan had ik dus de akoestische versie ook weer gedraaid. Wel een hele leuke versie moet ik zeggen daarbij. Dan hebben we dus op 33 weer Lady Gaga met Born This Way. Nummer 22 staat Westcar met Be A Long Time. Op nummer 31 Iron Carrying featuring Snoop Dogg en Bobby Anthony met Last Night. En dan gaan we door naar nummer 30. Dat is David Getty en Florida met the Girls Ad. Dat was het eerste overzichtslijstje van nummer 40 tot en met 30. We hebben straks nog in de uitzending een filmtop 10. We gaan nog het weerst eh, verwachtingen nog eventjes doornemen met jullie. En de een filmmelding. Maar we gaan nu eerst luisteren naar David Gerda en Floriga. nummer 29. As part of a LimeWire and FrostWire court ordered settlement, you have been selected to receive your choice of a free Apple iPhone 4 or iPad, Dell or Apple laptop or desktop computer, Nintendo Wii, Sony PlayStation 3, or Microsoft Xbox 360. 52-inch Sony or 50-inch Panasonic 3D television. To claim your free court settlement item, visit www.limewirelaw.com. Animal, Neon Trees. Het volgende overzicht is van een nummer 30 naar een nummertje 20 toe. En daartussenin zit, tussen 29 en 30, zit nog een tip. Dat is uh, The Living End met Songs of the Lonely. Nummertje 29, Good Charlotte met Last, Last Night. Op nummertje 28 hebben we DJ Havana Brown met We Run The Night. Op 27 staat Beyoncé met The Best Thing I Ever Had. Op nummer 26, The Panic at the Studio, Ready to Go. Op nummer 25, The Black Eyed Peas met Don't Stop the Party. Op nummer 24, Bruno Mars met The Lazy Song. Eskimo Joe, die staat met uh, Life as a Bug op nummer 23 Bad Meets Evil, featuring Bruno Mars op Leider op nummer 22. Nummer 21 is voor Nigel Scherzinger met Don't Hold Your Breath. En op nummer 20 staat LMFAO met een, en featuring Natalie Kills met Champagne Showers. Maar we gaan nu luisteren naar The Black Eyed Peas met Don't Stop The Party. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Subscribe you some chemicals. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I one. my medicine. You won't find me settling. Can't be stopped, I'm stepping in. Keep it going till the end. Yeah, that's why right, we go again. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down.